Gert Kluk met het NOS Journaal. Hulpdiensten in een aantal regio's hebben de indruk dat de jaarwisseling wat rustiger is verlopen dan andere jaren. Maar pas in de loop van de dag kan er een completer beeld worden gegeven. Op basis van wat er nu bekend is was er minder geweld tegen hulpverleners en het aantal autobranden viel mee. Het oogziekenhuis in Rotterdam heeft tijdens de jaarwisseling acht vuurwerkslachtoffers behandeld. Zes van hen hebben blijvend letsel, zoals verminderd zicht of blindheid. Geen van hen droeg een vuurwerkbril. Het aantal kan nog oplopen omdat ook in andere ziekenhuizen mensen met oogletsel binnenkwamen. In Scheveningen hebben veel mensen weer meegedaan aan de traditionele nieuwjaarsduik. Om 12 uur deden ze hun badjassen uit en gingen even de zee in om het jaar in te luiden. In Iran zijn opnieuw doden gevallen bij demonstraties tegen de regering. Volgens de Iraanse staatstelevisie zijn alleen nog gisteren in verschillende steden tien mensen om het leven gekomen. Verder wordt gemeld dat veiligheidstroepen gewapende demonstranten hebben verdreven... die probeerden militaire bases en politiebureaus in te nemen. Waar dat was, zegt de Iraanse staatstelevisie niet. Aanleiding voor de protesten is de economische crisis. Na oproepen via sociale media groeiden de demonstraties in een mum van tijd uit... tot een aanklacht tegen de regering. Gisteren heeft Iran de toegang tot sociale media geblokkeerd... om te voorkomen dat demonstranten zich makkelijk organiseren. In de Amerikaanse stad Denver heeft een man een hulpsheriff doodgeschoten. Vier andere politiemensen en twee burgers raakten gewond. De schutter was boos op de politie omdat hij, naar eigen zeggen, ten onrechte was aangehouden met zijn auto. Vanuit zijn slaapkamerraam vuurde hij meer dan 100 schoten op de politie af. Een zwaar bewapende SWAT-eenheid schoot de dader uiteindelijk dood. Het weer geregeld zon en een enkele bui. In de loop van de middag en avond in het zuiden, midden en oosten regen. Het wordt een graad of 7. Ook morgen overdag droog en s'avonds regen.